is Radio Els. Good times, great oldies. 24 uur per dag, de beste oldies op Radio Els. En dit is... You can do magic. You can have anything that you desire. America, you can do magic. De nieuwe Els-plaat. never believed in couldn't you see? I said if I can't feel it, how can it be? No, no magic that happened to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. that you desire. Magic. And you know you're the one who can put out the fire. You know darn well when you cast your spell, you will get your way. When you hypnotize with your eyes, a heart of stone can turn to clay. pain. And when the night gets so cold, when I can't sleep, again you come to me. I hold you tight, the rain. weer hetzelfde probleem met eh, deze microfoon, want ik hoor mezelf weer niet. <laughs> ja, het is weer even een probleem hoor. Nou, nog eens een keer proberen dan. Eh, ja, ik hoop dat hij het nu een beetje doet. Welkom vrienden van de radio, van Radio Els natuurlijk in het bijzonder. De Platen horen hier voor deze week. America en You Can Do Magic. de karat. Ibi, waai weg, jij was af. kunnen we natuurlijk makkelijk dat probleem oplossen. Want ik heb nog een microfoon in gang. Moet hem gewoon even ompluggen. Maar daar zijn we dan weer net te lui voor. Trouwens, Elsje, mag je de vloer wel eens een keer gaan dweilen? Want eh, mijn bureaustoel die wil niet meer zo goed rollen. En dat is wel eens vervelend. <laughs> nou, hoe was het met jullie vandaag? De eerste werkdag weer van deze week. En eh, misschien een, een, verrassing dat we er zomaar weer op een maandag zitten. Nou, ik heb het, eh, misschien het hele vreemde, domme idee dat ik het elke dag wel weer ga doen. Ja, ik weet niet of ik het volhoud. Dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Eh, maar goed, de, bij de dokter geweest vandaag en eh, nou ja, het zag er allemaal weer goed uit, het pootje. Het eh, is alleen een hele langdurige geschiedenis, daar zal ik je verder niet mee gaan vermoeien. Wat hebben we vandaag? Nou, de bekende onderdeeltjes natuurlijk, een weerbericht op het half uur, weet je nog wel. En daartussendoor nog wat nieuwsfeitjes en dergelijke. En natuurlijk de muziek, onder andere van Sheriff Dean, Musical Youth, de Michael Zeker Band. Oh, wat vind ik dat prachtig, allemachtig. Casey en de Sunshine Band, Draffy Deutzer. Ja, ja. Albert Hammond is vandaag het tweeluik. De Dolly Dots, Access the Police, Tony Bass en Montel Ernie en de Shakers. Ze komen allemaal voorbij. Maar we beginnen natuurlijk met een plaat van 50 jaar geleden. Het is 5 over 6. Je luistert naar de Ava Show op Radio Els. Hier is Paranoid en Black Sabbath. Nee, net andersom. Black Sabbath en Paranoid. op je radio. Die moeten we niet hebben. We moeten deze hebben. <laughs> het gaat weer lekker allemaal vandaag. Nou ja, goed. Eh, dat maakt het ook wel een beetje gezellig natuurlijk. plaat voor discjockeys, want hij is opeens afgelopen. Moet je maar opletten Parampam. Ja, zo gaat dat hè. Paranoid hoorde je met, uh, nee, Black het met Paranoid uit 1970, 50 jaar geleden. Het Fries Filmarchief heeft nieuwe filmbeelden, filmbeelden van de Elfstedentochten van 1954 en 1956 ontdekt en dat is niet zo bijzonder, waren het niet aan het twee kleurenfilmpjes zijn van een Friese ondernemer die met een 16 mm camera de koplopers volgde tot de finish. Het zijn de oudst bekende kleurenbeelden van de Tocht der Tochten. Het archief brengt de beelden samen met Omroep Friesland op 3 februari naar buiten, omdat het dan exact 66 jaar geleden is dat de Elfstedentocht van 1954 werd verreden. De 16 mm beelden werden ontdekt nadat de dochter van de filmmaker Stuart Steensma de omvangrijke filmcollectie van haar vader naar het Fries Filmarchief had gebracht. De belangrijkste films uit zijn collectie zijn door het archief gedigitaliseerd. En ik hoorde vanmorgen al op eh, Radio 1 dat eh, ze al op YouTube en zo staat. Het duurt ruim twee minuten, het filmpje uit 1954, en toont vooral beelden van de wedstrijdrijders. De beelden beginnen in Harlingen, waar de kopgroep van zes met de latere winnaar Jane van den Berg afstempelt bij de Oosterbrug. Daarna pakte Steensma de kopgroep weer op bij het Noorderbolwerk in Franeker. Radio Els, Ferry den Hartog. the 50s scene. Jukebox heroes and all the screams. Buddy Holly, <laughs> Ricky Nelson got married. she's a dog. It's joking, it's so funny. What a dog. Johnny is a joker as I try to steal my baby. He's a bird dog. that's alright. grootste, de allergrootste hit voor Long Ernie en de Shakers. Long Ernie is... ja, nou, Annie Treffers is dat, hè. Die is inmiddels ook al niet meer onder ons, dacht ik. Uit 1977 kwam dit en Do You Remember... Wat heb je op je bord liggen vanavond? Of is het al gebeurd en ben je al aan het afwassen? Dan is dit natuurlijk wel heerlijke muziek om zo een beetje bij af te wassen <laughs> natuurlijk. Hier moeten we dat allemaal nog gaan doen straks. We hebben geloof ik uh, stampot zuurkool met wat van die eh, lekkere spekjes erbij. Ja, ja, ja, ja, ja lekker hoor. Kwart over zes hier bij Radio Els en de Show. En hier is een hele mooie van Tony Bas uit 1969. Gina Lola Brigida. Gina. Gina. Gina. Gina Lola Brigida. Jij bent voor mij de vrouw waar ik het meest van hou. Daar kan ik werkelijk niks aan doen. Gina. Gina. ik naar je gaan, je bent hier ver vandaan. En voor die reis heb ik geen koen. ik heb alleen pikante foto's van je hier. Daar sta je in je eentje op de pier, aan de Middellandse Zee. Uitdagend zeg niet nee, want jij hebt werkelijk alles mee. Het is niet moeilijk, waar ik steeds aan denken moet. Want wat ik op die foto zie is het maar papier, al ben je ver van hier, het doet me goed. Oeh, dat is lekker. Gina, Gina, Gina Lollobrigida. Wat was het leven fijn als ik bij jou kon zijn, al was het voor een enkele dag. Gina, Gina, Gina Lollobrigida. dat dit niet kan. Ook weet ik dat zoiets niet mag. Ik heb alleen pikante foto's van je hier. Daar sta je in je eentje op de pier. Aan de Middellandse Zee. Uitdagend zeg niet nee, want jij hebt werkelijk alles mee. Het is niet moeilijk, maar ik steeds aan denk je boer. Want wat ik op die foto zie is goed is maak papier, al ben je ver van hier, het doet me goed. Gina, Gina, Gina Lollobrigida, wat was het leven fijn als ik bij jou kon zijn was het voor een... vraag me af of dit nou een carnavalsplaat is of niet. Ik, volgens mij niet hoor, maar in ieder geval, het klinkt wel lekker. Een Nederlands in de jaren 60. Hè. 1969, Tony Brass en Gina Loli Brigida. <laughs> ja, hoe verzinnen ze het allemaal? Rob van Zomeren vindt dat er luistercijfers en marktaandelen zouden moeten meetellen bij het stemmen voor de Radioring, de publieksprijs voor het beste radioprogramma. Op die manier zou het proces volgens de radio-DJ veel eerlijker verlopen. De ophef wordt eigenlijk ieder jaar wel sterker, omdat steeds meer de campagne eromheen bepaalt of je uiteindelijk tot winnaar of winnares wordt uitgeroepen, al dus van zomeren. De radio-dj greep afgelopen vrijdag voor de derde keer op rij naast de prijs. Hij eindigde op de derde plaats. Volgens Van Zomer is het belangrijk dat het publiek van zich kan laten horen, maar hij vreest dat, de stemmers niet, dat het bij de stemmers niet altijd om het radioprogramma gaat. Nu zijn er misschien wel heel veel stemmen naar radioprogramma's gegaan van die stemmers die dat programma nooit hebben beluisterd. Dat zijn dan gewoon opgeroepen. Die, die, mensen zijn dan gewoon opgeroepen om te stemmen en denken: oh ja, die ken ik wel ergens van. Ik vink het gewoon aan. Van Zomeren denkt dat het door het laten meewegen van luistercijfers en marktaandelen de radioprogramma's zelf weer belangrijker worden bij het bepalen wie de radioring wint. Nou, dat zal ondergetekende in ieder geval niet worden. 24 uur per dag de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. Nou, echt vergeten is het deze plaat niet. Nee, nee, nee. We gaan trouwens even een uitstapje maken eh, vanuit de jaren 60 en 70. Dat hoor je meestal hier op Radio Els. We zijn echt een oldie station, zoals dat heet. Eh, erge oldies <laughs> trouwens, maar ja, dat zijn we zelf ook inmiddels. Maar nu gaan we even door naar 1980 hier in de Ava Show. Je hoort het misschien al. de Police. Een prachtplaat hoor. Ja, echt waar. Niet zo dicht bij me staan. Don't stand so close to me. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Wells kun je natuurlijk beluisteren via het wereldwijde web hè, op internet. En als je dat adres wil weten, ik weet het niet uit mijn hoofd, <laughs> nee. Dan ga je gewoon even naar Facebook. Je, je toets in de zoekbalk Radio Els. Dan kom je vanzelf op onze pagina. En daar staat de streamwebsite gewoon vermeld hoor, diverse keren. Iets met eh, Ferry en Huppelde Pup en nog wat. En natuurlijk in het oosten van het land op de 1476 kilohertz in de middengolf via Jan Chicago. Een beetje water, een beetje sop. Dit is de afwasshow. Ja, was een Griekse band dit, hè? Ja, ik zie ze nog zo vol mijn top op met van die hele lange jurken hadden <laughs> dus, eh, aan. uit 1972 en de titel is dus, eh, je niet ontgaan, denk ik. Ela, Ela, Ela, Ela, Ela. Ja, ja, ja. Staatsbosbeheer mag de edelherten in de, in de Oostvaardersplassen nog niet afschieten, oordeelt de rechter vandaag. Meerdere natuurorganisaties hadden vanwege dit voornemen een rechtszaak aangespannen en de rechter stelt de organisaties dus in het gelijk. Afgelopen november besloot de rechter al dat Staatsbosbeheer tot het einde van 2019 niet langer edelherten mocht afschieten. Maar vanwege een nieuw beleidsplan was dat verbod, verbod vanaf begin dit jaar niet meer van kracht. De rechter stelde in november dat het ontbrak aan een goede motivering om de herten af te schieten. De onderbouwing is inmiddels verbeterd, maar de rechter vindt dat het rapport te laat is opgesteld. Daardoor hebben niet alle betrokken partijen het goed konden, kunnen doornemen. De rechter benadrukte eh, verder dat het afschieten van de herten onomkeerbaar is. is een beetje tegenstrijdig natuurlijk. Hè? Ja, die eh, je mag ze nu nog niet afschieten, maar misschien later wel. Nou, de Dolly Dots die gaan niet de jongens afschieten, ze gaan er wel over zingen. 1979 is hier de Boys, Boys, Boys. singles dan deze meiden gemaakt hebben. Ongelooflijk. Ik heb er hier geloof ik wel 30 of 40 in de platenkast <laughs> van staan. Ja, het was echt een eh, lopende hitmachine. Dolly Dots 1979 met Boys. Het is bijna half zeven, dus... Ja, ja, is er hier weer tijd voor, hè? Ja, ja. Zo, Els komt me een kop thee brengen. Dat is alka-thee, hè? Ja, dat, eh, is, dat ontzuurt je lichaam, zoals dat heet. Ik weet niet of het in mijn geval opgaat, want hier gaat er altijd de scheut rum door van de fles van Jan Chicago. Ja. Het is vandaag 3 februari, dat is de 34e dag van het jaar en er komen er nu nog 332. In 1731 wordt het Koninklijk Paleis in Brussel totaal door brand verwoest. En vandaag natuurlijk eh, de uh, Day the Music Died. Want in 1959 kwamen Buddy Holly, Ritchie Valens en de Big Bopper om bij een vliegtuigongeluk. Een laagvliegende Amerikaanse militaire straaljager vliegt in het Italiaanse skioord Calavesse de kabel van een skilift kapot, waardoor een gondel van een kabelbaan, kabelbaan 200 meter naar beneden stort en 20 mensen omkomen. En dat gebeurde allemaal in 1998. En in datzelfde jaar is Carla V. Tucker de eerste vrouw die sinds, die sinds 135 jaar in Texas ter dood wordt veroordeeld. In 2008 een aflevering van het Nederlandse tv-programma Peter Ed de Vries, misdaad, verslaggever over de zaak. Hollywood die trekt maar liefst 7 miljoen kijkers. Het is maar wat, dat komen ze tegenwoordig niet meer aan hoor. En de geallieerden bombardeerden vandaag in 1945 Berlijn, waarbij 3000 ton bommen neerkomen op, een, op de woonwijken. In München vindt vandaag de eerste massabijeenkomst plaats van de NS, DAP. Dat gebeurde in 1921, was natuurlijk de partij van Hitler. En in 1958 was de oprichting van de Benelux eigenlijk een beetje de voorloper van de EU. En de Benelux, dat betekent een verdrag tussen België, Nederland en Luxemburg. En het werd getekend destijds in Den Haag. En we hadden er al een bericht over, over de Elfstedentocht. Nou, vandaag was inderdaad in 1954 de tiende Elfstedentocht. En die werd gewonnen door Jeen van den Berg. Jozef Swan demonstreert de eerste gloeilamp met een gloeidraad van koolstof. En wanneer was dat, zou je zeggen? Heel lang geleden hoor, 1879. En eh, iets verder in de tijd, 1966, was de eerste zachte, onbemande landing op de maan door de Lunik 9. Dus niet Amerika, nee, die was toen van de Sovjet-Unie. Tegenwoordig natuurlijk opgedeeld. Met als grootste land Rusland. Nou, dan hebben we het wel weer een beetje gehad hier. Dan gaan we lekker naar het tweeluik toe. En dat vind ik een pracht tweeluik hoor voor deze maandag 3 februari van het jaar 2020. It never rains in Southern California en I don't wanna die in Air Disaster. We hebben het hier natuurlijk over Albert Hammond. Tweeluik, nu, nu, nu. Show. <laughs> Deze plaat heb je waarschijnlijk lang niet meer gehoord. Nu wel, bij Radio Els. The engine spit out fire. I'm pushed back in my chair. The pressure gives me thrills as we climb in the air. And I love to watch the clouds and the mountains and the sky. swish around a cocktail the stewardess brings by. Lord, this is the life for me. Lord, oh Lord, this is the life for me. But I through the lanes and I make my tires squeal. Power at my feet and glory at the wheel. And I wind the windows down, let the wind blow through my hair. God knows where I'm going, but me, I don't care, Lord. This is the life for me. Lord, oh Lord, this is the life for me. But I don't die in a freeway pileup. I don't wanna die on the road. Well, I'm young and I'm pretty, and I wanna stay that way. Wanna be desirable till my dying day. I don't wanna be bedridden, an old and bitter sage. Half the nurses saying I'm young for my age. He's young for his age. Oh Lord, don't let me go that way. soul. Lord, have mercy on me. was zo niet bedoeld, maar het kwam wel natuurlijk eh, tegelijkertijd met eh, eh, wat we net in Weet je nog wel vertelden over Buddy Holly en zo. Dat die omkwamen bij een vliegtuigongeluk vandaag in 19. Wat was het? Dan moet ik even die papiertjes weer pakken. Dat is niet 1959 of zo. Even kijken hoor. ja, 1959. Goh, wat een geheugen hebben we toch weer hier in de show bij Radio Els. Je twee twee leuk. Albert Hammond, 1973 It Never Rains in Southern California. En daarna 1974 I Don't Wanna Die in a Air Disaster. Omdat we nu ook weer via de Middelgolf zitten op 1476. Die zender die bestrijkt ook een groot deel van Duitsland. Hebben we ook maar weer eens een Duits plaatje opgezocht. 1966 Draffy Deutscher. Marmor, Marmorstein und Eisenbricht. Ja, ja, ja, ja. Jawohl. Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam dam, dam dam. Es gibt einen, der zu dir hält, dam dam, dam dam. Mama! mal nicht bei dir sein. Dam, dam, dam, dam. Denk daran, du bist nicht allein. Dam, dam. speciaal voor onze Duitse vrienden die op de middengolf aan het luisteren zijn op de 1476. Draffi Deutzer, Marmor, Steint und Eisenbrach. Ja. Harry Mens zegt niet onder de indruk te zijn van de kritiek die er op Twitter is ontstaan na een fragment in zijn programma Business Class. Dat laat de 73-jarige presentator gisteren weten. Mens die vraagt in de uitzending aan televisiekok Ramin naar het personeel in dienstzaak. En je hebt er twee Marokkaantjes bij, begrijp ik? vraagt de presentator, die steeds korte bevestigende antwoorden van zijn gesprekspartner krijgt. En twee Hollanders, begrijp ik ook, waarop de kok opnieuw kort ja antwoordt. Ik vind de kritiek zwaar overtrokken, overtrokken reageert Mens. Ik ken die jongens, ze zijn een jaar of 18 en werken bij Ramin in de keuken. Ze vroegen me nog of ik ze eventjes wilde noemen in de uitzending, want de chef-kok zelf is een klein beetje verlegen. Dat de kritiek Kritiek deels zou kunnen slaan op het feit dat mens een verkleinwoord gebruikte, vindt de presentator ook onzinnig. Het zijn jonge jongens. Als ze een tien jaar ouder waren geweest, had ik waarschijnlijk Marokkanen gezegd. Voor hetzelfde geld waren het Italiaantjes of Friese geweest. <laughs> Ja, dat is allemaal wat. Maar ja, goed. Nederland, wat dat betreft, je mag niks meer zeggen. Want eh, er is altijd wel kritiek van de een of de ander. <laughs> het is niet anders. Was in die tijd van Casey wel anders. 1975. En that's the way I like it. even in discussie met Els. Volgens mij was dit niet 75, maar 76. Maar goed, kan er ook naast zitten natuurlijk. Maar dat het een hit was in de top 40 was volgens mij echt in 1976. Doet er ook verder niet zo gek veel toe natuurlijk. Radio Els, de Ava Show op het wereldwijde wet. En natuurlijk op de middelrol 1476 kW Casey in the Sunshine Band, that's the way I like it. Zullen we er nog een doen, zo'n disco stand? Waarom niet? Radio Els gaat terug in de tijd. Oh, dit was er ook eentje van formaat hoor. In 1978. Ik weet het nog zo goed, zo vaak gehoord vanaf de Good Old Lady MV Mi Amigo. En met name bij Mark Jacobs, de Michael Zekerband en Let's All Chant. is er een beetje een ongekuiste versie van deze plaat. Hè? Ja, niet de plaat op zich, maar wel de videobeelden die erbij zitten. Jongen, jongen, kunnen zo ergens op een porno-site hoor. <laughs> Michael Zekerband, Let's All Chant. Zometeen gaan we op naar het weerbericht. En eerst nog even dit.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 Pass the dodgy on the left hand side. It a go bun. Give me the jump on the left hand side, it a go fun. Give me the music, make me jump and fun. It a go done. Give me the music, make me jump at me say listen to the drum, me say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me Me say listen to the drum, me say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me pass the on the left hand side. pass the dutchie on the left hand. outside, it a go Give me the music, make me jump, bam, bam. It a go done. Een grote hit voor, eh, even kijken hoor, Musical Youth. Hè, waren eigenlijk nog kinderen uit 1982. En Past the Sea. Ja, ja, ja. Nou, we gaan eens even kijken naar het weer. Wolkenvelden worden afgewisseld met zonnige momenten. En vooral in het zuidoosten kan eerst nog een enkele bui vallen. In het zuiden overheerst de bewolking. En vanavond gaat het in het zuiden enige tijd regenen. Het is 9 tot 11 graden bij een matige tot krachtige westelijke wind. Morgen trekken buien over het land, soms met hagel, onweer en lokaal zelfs met natte sneeuw. Het wordt dan hooguit 7 graden. Vanaf woensdag blijft het een aantal dagen droog. S'nachts kan het lichts vriezen, smiddags wordt het een graad of 8. En dan nog even de rapportcijfers voor de diverse activiteiten. Het barbecuen een 3, het fietsen een 4, het golven een 6... Visser 6 en meneer Hans Bank zijn wandelweer krijgt gewoon weer een 8. En ik denk dat dit al een van de laatste vocalen is over vanavond. Hier is Sheriff Dean. Do you love me? I love you more than words can say. I love you. Yes, I do. Do you need me? need you like the rose needs water. I need you, yes, I do. I love you. Yes, I do. I need you like the rose I need you. Yes, I do. I said I love you more than words can say. I love you, yes I do. Do you need me? I need you like the rose needs water. I need you, yes I do. toch. Zo, we gaan op naar het nieuws en weer van 7 hier bij Radio Els. Eh, ik wou bijna zeggen 1485, maar dat is een tijd geleden. Dan zeggen we maar 1476 kilo Hè? Ja, ja, ja. Mijn naam was trouwens Ferry van voren en Den Hartog van achteren, zoals dat heet. We deden vandaag de afwasshow van maandag 3 februari 2020. Ik hoop dat je de muziek een beetje kon waarderen en dat je wat opgestoken hebt van de nieuwsfeitjes. Ik zou zeggen, eh, nog een hele fijne avond en graag tot morgen. Dag.